Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het nieuwe bevolkingsonderzoek naar darmkanker is een groot succes, zegt het RIVM. Er wordt meer darmkanker opgespoord en er doen meer mensen aan mee dan verwacht. Sinds 2014 nodigt het RIVM mensen uit om ontlasting op te sturen voor onderzoek. De eerste jaren hebben bijna 4 miljoen mensen dat gedaan. Bijna 4 op de 1000 mensen, daarbij werd darmkanker ontdekt... en bij bijna 20 mensen werden grote polypen gevonden. De test werd ingevoerd om darmkanker in een vroeg stadium te ontdekken... omdat de ziekte dan beter kan worden bestreden. In de Deventer-moordzaak is een CD-ROM opgedoken... met daarop ontlastend bewijsmateriaal voor Ernest Lauwers. De belastingadviseur die is veroordeeld voor de moord. Dat meldt de Volkskrant. Volgens de krant zijn in het onderzoek ontlastende vingerafdrukken gewist... en ook zijn cruciale verklaring uit het proces verbaal verwijderd. De Deventer-moordzaak draait om de moord op Jacqueline Wittenberg in 1999. Lauwers werd eerst vrijgesproken, maar in hoger beroep alsnog veroordeeld. Nederland en Australië hebben een eerste gesprek gehad met Rusland... over de aansprakelijkheid van dat land voor de ramp met vlucht MH17 in 2014. Dat heeft minister Blok bekendgemaakt in Australië. Het gesprek met Rusland was eerder deze maand. Wat eruit is gekomen wilde Blok niet zeggen. Volgens hem is vertrouwelijkheid in deze fase van groot belang. Vorige maand zei Rusland dat de gesprekken niet betekenen... dat het land aansprakelijkheid erkent. In Uithoorn is een woning tot twee keer toe beschoten. De eerste keer was maandag, de laatste keer gisteravond, meldt de regionale omroep NH. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is een verdachte aangehouden. en werd na een achtervolging opgepakt in Amsterdam. Het weer, wolkenvelden, ook wat zon. In het noordoosten en oosten kan wat regen vallen en het wordt 10 tot 13 graden. Morgen en vrijdag rustig en droog met nu en dan zon en een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is maar weinig dat opvalt in Noord-Holland... want er staat één file van 4 kilometer op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Badhoevedorp...